Vannacht kwam de tegenaanval, zegt correspondent Ties Brok en schoot Israël op de Gazastrook. Daarbij zijn meer dan 20 doden gevallen. De Palestijnen hebben het over 24 doden, onder wie ook 9 kinderen. Meer dan 100 gewonden, daar ook bij. Het Israëlische leger bevestigt inderdaad dat er 15 doden zijn gevallen volgens hun telling. Eh, Israël zegt namelijk dat er ook eh, sommige doden toe te schrijven zijn aan eh, raketten uit Gazastrook die verkeerd zijn terechtgekomen. Het is al dagen onrustig in Israël. Dat land dreigt Palestijnse gezinnen die in Jeruzalem wonen uit hun huis te zetten. Mark Rutte en Pieter Omtzigt gaan met elkaar praten. In een gesprek over een nieuw kabinet zei Rutte dat Omtzigt misschien een baan ergens anders moest krijgen. En het CDA-kamerlid is daar boos over. Het is nog onduidelijk wanneer het gesprek is. Rutte had vrijdag in gedachten, maar Omtzigt voelt zich nog niet goed genoeg. Hij zit al maanden ziek thuis. In Amerika is het Pfizer-vaccin nu ook goedgekeurd voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar. Volgens deskundigen daar is het coronavaccin veilig en effectief. Bij een proef met 2000 jongeren raakte niemand besmet met het virus. Bij ons zijn er nog geen coronaprikken goedgekeurd voor kinderen. Europese deskundigen kijken daar wel naar. En premier Johnson heeft het licht op groen gezet voor versoepelingen in Engeland. From next Monday you'll be able to sit inside a pub and inside a restaurant. You'll be able to go to the cinema and children will be able to use indoor play areas. Ook mogen familieleden en goede vrienden elkaar vanaf volgende week weer knuffelen. Het weer, er trekken wat buien over, maar die worden steeds minder heftig... en vanmiddag is het meestal droog. Het wordt 16 graden aan zee tot 20 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij Hoofddorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Kaagdorp en Burgerveen staat 3 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.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 Punten van het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en CDA-kamerlid Omtzigt gaan met elkaar praten. Maar wanneer is nog onduidelijk. Omtzigt zegt op Twitter dat hij eerst verder wil herstellen. In Nieuwsuur zei Rutte gisteravond dat hij gaat werken aan een andere bestuurstijl. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is afgelopen nacht verder geëscaleerd. Hamas vuurde zo'n 200 raketten op Israël af. De meeste daarvan werden onderschept. Israël beschoot de Gazastrook. Daar zijn 24 doden gevallen. Asielzoekers en erkende vluchtelingen met een zorgopleiding moeten een baan in de zorg krijgen, zegt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Er is een tekort van 56.000 mensen in de zorg en dat verdubbelt de komende 10 jaar bijna. Het weer, buien, vanmiddag droger en wat vaker zon. Het wordt zo'n 20 graden, aan zee wat koeler. some silly turn this night will this one do?